Leidingspopradio. Jobboot met het NOS-journaal. Van Ouattara is nu officieel president van Ivoorkust. De Constitutionele Raad heeft hem tot winnaar van de verkiezingen van november uitgeroepen. Na aanvankelijke steun voor Bakbo. Meteen na de stembusstrijd was Ouattara al door de internationale gemeenschap als winnaar erkend. Maar de zittende president Bakbo weigerde zijn verlies te erkennen en op te stappen. Er volgden maanden van bloedige strijd tussen aanhangers van beide mannen. Tot Bakbo vorige maand werd opgepakt. Ondanks die arrestatie is er nog steeds onrustig in Ivoorkust. In de maanden van strijd vielen zo'n 1500 doden. De PVV ziet weinig in het plan van minister Leers om toegelaten asielzoekers sneller een huis te geven. In drie provincies begint een proef waarbij gemeenten binnen 10 weken een geschikte woning moeten toewijzen die de asielzoeker dan moet accepteren. Asielzoekers kunnen dan sneller beginnen met hun inburgering. En Leers denkt dat hij zo'n 65 miljoen euro kan besparen op de asielopvang. Gedoogpartner PVV reageert sceptisch. Volgens partijleider Wil dus, mag het plan eronder geen beding toe leiden dat Henk en Ingrid straks langer op de wachtlijst moeten staan. Op een Japanse container die in de Rotterdamse haven al door de controle was, is verhoogde radioactieve straling gemeten. De hoeveelheid is boven de toegestane waarde, maar levert volgens deskundigen geen gevaar op voor de mensen die met de container in aanraking komen. Volgens de douane is de container per ongeluk doorgelaten. Sinds het kernongeval in maart in Fukushima worden alle schepen en ladingen uit Japan gecontroleerd. Alle containers gaan door detectiepoortjes. De inhoud van de besmette container is wel schoon. De Japanse container staat nu op een verlaten terrein en wordt schoongemaakt. Volgens een commercieel bedrijf dat ook metingen bij containers uitvoert, zijn er in totaal vier besmette containers doorgelaten. De douane kon dat niet bevestigen. Het weer. Vanavond en vannacht helder. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan ongeveer 23 graden. In het weekend wordt het nog wat warmer. Met maximaal rond 25 graden. Dit was het NOS Journaal kantoorinrichting nodig? OfficeCity.nl, het online adres voor al uw kantoormeubelen. Wij hebben een groot assortiment archiefkasten, bureaus, lockers en ander meubilair. Stel uw eigen kantoor samen op OfficeCity.nl en bestel uw kantoormeubelen voordelig online. www.officecity.nl Live, live, live vanuit de Haarlemmerhout. Bevrijdingspop Radio. Een unieke samenwerking tussen AB Radio en Haarlem 105. En live te beluisteren tot middernacht. Bevrijdingspop Radio. De optredens, de artiesten, de sfeerverslagen. Live vanuit de Haarlemmerhout. Een unieke samenwerking. Een uniek evenement. Op een uniek radiostation. Radiostation. Radiostation. Bevrijdingspop Radio. to saying no, no. Pop Radio, Christina Aguilera, Genie in a Bottle. In 2008 hadden ze echt een absolute nummer 1 hit met Fascination, beat, en toen stonden ze hier op Bevrijdingspop. Dit is Bevrijdingspop Radio. Flashback, flashback. This is our very last song. It's called Fascination, but thank you all for listening to us and laughing and stuff. Um, yeah, hope to see you soon. <laughs> Bye. guiding spirit. That's okay, baby, cause in time you will find Goes around, goes around, goes around, all the way back around Goes around, goes around say as you used say. Funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it, don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about uh. it knows about it. I just can't know Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh, Should I know better when you came? Should I know better that you were gonna make me cry? And now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. You. Joe Leaf Get Out bij um, Radio. En ze zijn aangekomen uit Duitsland, de baseballs. Dit is te gek jongens, dit... Ja, we, hebben allemaal van deze band gehoord. Dit, dit, zijn de liedjes van nu, maar in een jasje van de jaren 50 is oh. dit. is echt helemaal te gek. Dit wordt rock and roll. 75 minuten lang feest. Oh! Zijn jullie daar klaar voor, Adam? helemaal niks. Ze zijn hier met z'n zevenen uit Berlijn. Het zijn de vrienden. Harlem, Hondbalstad, Omarm ze. Hier zijn de baseball. So Thank you. Nice. We have a crowd. We come and out, got no flesh on us to The picture of you is so magical. We do so fantastical. and but it don't matter. you those till you love me Number, paparazzi Maybe there's no other superstar You know that I need Number, paparazzi One inside me kind When I was dropping to endless line Baby, you the famous Chase you down till you love me Number, paparazzi My am a rock star in sets. I like the reds, cigarettes. Paparazzi, shadows, yellow, dance and return. My lashes I dry for reasons I cry. It don't have a price. Loving you is cherry pie. You know the baby paparazzi Maybe there's no other superstar you know that I need Papa, paparazzi When is I be kind? When I'm talking to the girl is mine Maybe you're famous, chase it down until you love me Mama, paparazzi Real good, we'll dance into the studio Snap, snap to the ship top mm, for everyone. We must take what we still have for her. When I I'll follow you until you love me hey, Why would I see? Maybe there's no other superstar You know that i am be Papa, paparazzi Promise, promise I'll be kind I want someone down to so you can Very good. Hello, Harlem! Woo. Well, it's very cool to be with you, here tonight, or this evening. Yeah. Is it tonight you or can I say this evening. It's evening still. Yeah. You know, tonight is a really special <laughs> evening for us, because this is our first festival this year. Not only this. And I'm sure it's the festival with the most beautiful people this year. Of course. And of course, it's uh, the first time ever that we are on stage with our new album, Strings and Stripes. Yeah. <laughs> Yeah. And we have we have a really special thing for you, but I will not tell too much about yet. So what but about playing a song from the last album, Strike? Yeah, yeah that's really good. <laughs> Are you ready for some party? right now. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Touch got me looking so crazy right now. Ooh. is just so deep in your eyes I touch you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two, three times in a row Such a funny thing for me to try to explain I'm feeling the pride, just wanna blame Yeah, but I know I don't understand Sorry, love can do what yeah. I wanna can I gotta look so crazy right now Your love, I gotta look so crazy right now I gotta look so crazy right now Your touch, gotta look so crazy right now I gotta hope in your page right now Your kiss is gotta help me save me right now going so crazy loud. Whoa, oh, whoa, oh, whoa. Whoa, oh, whoa, oh, whoa. When I talk to my friends so quietly, look at what you did to me. Walks don't even need to bind you. You ain't there, ain't nobody else to impress you. It's the thing that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart's got when I'm with you. Yeah, I just don't understand. That's all I can do, what I want to get. Hallelujah. Wat What are you going to try to do? Um, get some company for tonight. Okay. De baseball bij Bevrijdingspop 2011. AB Radio 105.8 FM, Haarlem 105, 105.1 FM en natuurlijk ook CFM Zandvoort 106.9 FM. En vanmiddag hadden wij een interview met flinke namen. Ja, goedenavond Erwin. Ik sta hier backstage bij eh, het uh, eh, Jubilair podium met de jongens van, uh, van Flink Namen. Die gingen net goed, goed los. 15.000 man die zo aan het springen zijn, dat is, dat is wel heftig voor ons man. Dat, is wel, dat vinden we ook nog crazy. En, ehm, en dit is voor jullie de eerste keer dat jullie op een festival spelen? Of, <laughs> <laughs> Ja, we hebben nog nooit eerder op een festival. We hadden een eh, prijsvraag eh, <laughs> gedaan en die hebben, was een kleurplaat eigenlijk. <laughs> en die hadden we zo netjes ingegaan, zo netjes ingekleurd dat we mochten optreden. Ja, dus dat is best wel eng op Radio. Je hoorde de flinke namen die vanmiddag hier op het podium stonden. Op dit moment op de podium De baseballs. right, right. vond, dan sluit de Soul Oma eh, de avond af. In 2007, toen was het nog Don Diablo. Nash. Zometeen hier de line-up van vanavond. En eerst Lady Gaga, Lady Gaga Alejandro, Bevrijdingspopradio. Radio. Lady Gaga Alejandro bij uh, Bevrijdingspop Radio. Vanavond, Bas, heb ik jou even nodig. Wat staat er allemaal op het programma? Eh, ja, we hebben nog heel veel te gaan vandaag. Na de baseball zometeen om kwart over negen hebben we nog eh, Kate Nash. En natuurlijk de mooie afsluiter, Ben Lonkelensal. Ja, ik kon het niet uitspreken, dus ik, denk, ik laat het jou doen. ik dan wil heel graag horen hoe jij hem uitspreekt. <laughs> nee, nee, nee, dat gaan we echt niet doen. <laughs> dat gaan we echt niet doen. Maar dat wordt wel te gek, want het is, is een beetje sol, hè? Het is de, ja. is de oom van de dat betekent het eigenlijk. Ja, het is een Frans daarvoor, lonkelen, het is een beetje ankel, hè, eh, Engels. En hij is bekend geworden van zijn koffie van de White Stripes. Ja. Je, je gaat nu een plaat noemen. Zoals... Ehm, eh, American Natives? Is dat niet? Nee, eh? nee. Hij staat ook even in het systeem. Ik doe even dat ik hem ook even, oh, <laughs> kwijt ben. Ja, precies. Ja, ehm, dan moet hij uit het eh, bovenste van mijn kop komen. Seven Nation Army. Ja, ja dat, bedoelde ik inderdaad. Ja. Nou, dat eh, gaat hij uiteraard ook spelen. En we zijn nog bezig om hem eh, natuurlijk ook zo meteen naar de live studio te krijgen. Cool. Nou, dat is al best lastig. Dat zou wel heel vet zijn. Ja, dat zou heel vet zijn als hij zo meteen hier komt. En voor de mensen die graag naar het Jupiler podium gaan. Chef Special, zometeen om 8 uur voor 6 minuten. En de afsluitende act om 9 uur, Giel Belen. En de Stylus DJ's ehm, Joost van Bellen. Die draait tot uh, eh, 11 uur vanavond. Dus is echt uh, eh, genoeg te doen. Klinkt te gek. We gaan het allemaal live uitzenden bij Bevrijdingspop Radio.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 Kijk, het gewoon niet Club Car Wash vind je aan de ingenieur Lelyweg nummer 12 in de Haarlemse Waardepolder tegenover Spaarne-Landen. Voor meer informatie kijk op clubcarwash.nl. Vorig jaar raakten de computers van bevrijdingspopradio.nl overvol. Not in service. Not in service. Not in service. Check hem snel op bevrijdingspopradio.nl. Bevrijdingspopradio. Live vanuit de Haarlemmerhout. Met de optredens, de artiesten en sfeerverslagen. Dit is Bevrijdingspopradio. Jobboots met het NOS Journaal. Er is nog altijd druk op de 14 bevrijdingsfestivals. In Utrecht geldt sinds het eind van de middag het principe één eruit, één erin. Wat betekent dat er pas mensen naar binnen mogen als anderen weggaan. In Zwolle werd om dat scenario te vermijden een paar uur opgeroepen om niet naar het feest te komen. Een van de drukste locaties is traditiegetrouw Wageningen, waar premier Rutte vanochtend...